Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk gaat ruim 10.000 tijdelijke visa uitvaardigen voor buitenlandse werknemers. Zij mogen onder andere komen werken als vrachtwagenchauffeur. In het land zijn ernstige personeelstekorten bij transportbedrijven. Rekken in supermarkten blijven daardoor leeg en veel tankstations hebben geen benzine meer. De tijdelijke visa gelden tot de kerstdagen. De laatste twee klimaatactivisten die in Berlijn nog in hongerstaking waren... hebben hun actie beëindigd. Een kleine groep jonge activisten stopte vier weken geleden met eten... om zo aandacht te vragen voor het klimaat. De meesten stopten eerder deze week al met hun hongerstaking. En nu doen ook de laatste twee dat, omdat SPD-leider Scholz heeft beloofd om na de verkiezingen van vandaag met ze in gesprek te gaan. De invoering van het coronatoegangsbewijs is voor zover bekend rustig verlopen. Hoewel niet overal werd gecontroleerd op het bewijs, is de BOA-bond tevreden. Gisteren mochten nachtclubs en discotheken voor het eerst weer open, tot 12 uur middernacht. Mensen moesten dus wel een coronapas laten zien, ook bij restaurants en kroegen. En dat verliep niet geheel vlekkeloos.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 Er stond een welkomstcomité klaar en er werden nationalistische liederen gezongen. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen bewolkt met zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. In de avond kan lokaal een regen- of onweersbui vallen.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 What seemed to be an infatuation is so different now. I can't get by if we're not together. Ooh, can't you see? Girl, I want you now close feel me, so heal me, and take ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.